Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere landen draaien de Russische olie- en gaskranen verder dicht. Er zijn al economische straffen voor Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne... maar Poetin verdient alsnog flink wat geld met olie- en gasverkoop. Voor Amerikaanse bedrijven wordt het daarom straks verboden om Russische brandstof te kopen. Correspondent Lucas Waagmeester legt uit wat Biden precies heeft aangekondigd. Biden zegt zojuist wij gaan de belangrijkste slagader van Poetins oorlogsmachine nu aanpakken. En dat is natuurlijk uh, Ruslands energie. Eh, Amerika stopt met het importeren van Russische olie en gas. Het Verenigd Koninkrijk en de EU hebben ook plannen om te minderen. Dat zal wel tot hogere energierekeningen leiden. Ook benzine en diesel wordt steeds duurder. Veel partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet daar een soort maximumprijs voor afspreekt. We zouden ons gas ook uit de Noordzee kunnen halen, zeggen gasbedrijven. Als de overheid wat sneller is met de vergunningen... kan er volgens de bedrijven voor komende winter al extra gas worden opgepompt. Twee mannen hebben celstraf gekregen omdat ze gewoon door zijn gegaan met hun pedofiele vereniging terwijl het was verboden door de rechter. De pedoclub Martijn werd in 2014 verboden, maar de mannen hielden de website gewoon in de lucht en ze bleven een nieuwsbrief versturen. Ze krijgen vier en zes maanden cel. Als je lekker chill een film, serie of sportwedstrijd wil kijken... is het soms best moeilijk kiezen met al die streamingsdiensten. En nu wordt het nog moeilijker gemaakt, want Nederland heeft er twee nieuwe bij. HBO Max en Viaplay. Maar weet je eigenlijk wel wat je op HBO Max allemaal kunt zien? You know nothing, Jon Snow. You know nothing, Jon Snow. You know nothing, Jon Snow. Nou, deze dus onder andere Game of Thrones. En nu kun je dus ook Viaplay downloaden. Daarop check je de Formule 1 en de Bundesliga. Het weer nog, iets minder wind vanavond. Het koelt snel af en vannacht gaat het weer wat vriezen. Morgen een zonnige dag met 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn.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 Neon Blue is het visitekaartje van Joshua Hadley's nieuwe album. faces after that first dance. I knew where we were headed if she gave me the chance. A little Friday night loving, how could I lose? Well, I should have heard it coming like a train down the track. Must have been in a hurry, cause in no time flat. She turned my honky tonk heart a neon blue. was a color it would look like me drinking double shots of whiskey while the jukebox sings another song about heartache and an old bar stool.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 Becky Hobbs trad op in meer dan 40 landen. Ook Honky Tonk Saturday Night zat scherp. time is het favoriete album van de maand. De songs zijn alle van Zin. Met een beetje hulp van onder andere zijn vrouw Cindy in de cheating song Voelen. Volop ellende, bedriegen, zuipen en wat dies meer zei. Alles wat een puiken country song nodig heeft. en Western Bob spelen gloeiend hete rockabilly en rock and roll. Met een leuke, frisse mix van geweldige nummers van onder meer Buddy Holly, Johnny Cash, Hank Williams en de zeer vroege Beatles. Plus een heleboel mooie, originele deuntjes in dezelfde geest. Still the last fool here. de cover van deze week. De Bellamy Brothers nodigen superacteur Dennis Quaid uit om een spetterende vertolking van I Can Help op te nemen. Het nummer is de eerste single van het aankomende album Covers from the Brothers dat dit najaar uitkomt. don't care what it is. If you need a hand, I can show you this. I can help. I got two strong arms. I can help. It would sure do me good to do you good. Let me help. Sing it, Dennis. Oh, it's a fight that people get lonely. I never knew, but a woman like you, baby, should never have the blues. Let me help. I got two for me, let me help. It was shown to be good, to do you good, let me help. Now when I go to sleep at night, you're always a part of my dreams. Holding me tight, telling me All you gotta do is call. You know how I feel about you. If I can do anything at all, let me help. If you child needs a daddy, I can help. It would sure do me good to do you good. me today. I can help. Phillips met de stem die hij zoveel jaren geleden zocht. Eindelijk gevonden. Met She's Still in Dallas weet hij te overtuigen.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 Karen Brooks met haar top 20 hit New Way Out. I Will Dance With You, een duet met Johnny Cash, kent bijna iedere countryliefhebber. Tegenwoordig horen we weinig of niets meer van Kern. Walk On is de laatste song die we nu beluisteren. ons. Nu weer naar het heden. De met een Juno bekroonde Canadese formatie, de McDates, met de Golden Willow Tree, afkomstig van een nieuwe album. in the heeft het helaas ondervonden, een mislukte platendeal bij een groot label. En na een korte periode van teleurstelling heeft ze de draad weer opgepakt. Ze is er overheen. En zo zingt Minnie Murphy ook. Hallelujah! Halleluja, Brent Kop heeft in deze coronapandemie het geloof hervonden. Hij heeft het niet zomaar gevonden, maar na een bijna fataal auto-ongeluk... waar ook zijn zoontje bij betrokken was. Dat gebeurde in juli 2020. En sindsdien heeft Kop zijn zinnen gezet op een gospelalbum. Dit is uiteindelijk tot wasdom gekomen. Met And Now, Let's Turn the Page. Waarop When It's My Time en Are You Washed in the Blood terug te vinden zijn. Hey old buddy, it's me. Just wrapped tour up. About to jump on a plane and head towards Nashville. Maybe we can finish that song up we got started. Or just sit around the fire. If the good Lord's willing and the creek don't rise. Either way, it ain't up to me. If I see you, I'll see you. Bye. When it's my turn, I'm gonna go. There is no reason for me to stay. I did all the dancing it could have been done. I would have been gone anyway. I live my life the way that I want. Some folks agree, other folks don't. I believe in love. I believe you can't change the plan made above. So when is my time? I'm gonna go. There is no reason for me to stay. I did all the dancing. It could have. It ain't been easy going this long, riding the fine line between right and wrong. But I've been living, I fought tooth and nail.